uur. een Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky wil nog niet bevestigen... dat Oekraïne toestemming van de VS heeft gekregen... om Amerikaanse lange afstandsraketten in te zetten op Russisch grondgebied. Volgens Amerikaanse media heeft president Biden daar groen licht voor gegeven. President Zelensky wil al heel lang westerse wapens kunnen inzetten op Russisch grondgebied. Bij een Russische raketaanval op een woontoren in de Oekraïnse stad Sumy... zijn gisteravond zeker acht mensen om het leven gekomen, onder wie twee kinderen. Ook raakten 52 mensen gewond. Na de aanval viel ook de elektriciteit uit in de stad. Eerder op de dag was er al een grote raketaanval op het elektriciteitsnetwerk van Oekraïne. Als burgemeester Halsema de persconferentie een dag na de rellen in Amsterdam over kon doen... zou ze niet weer het woord pogrom gebruiken. Ze vindt dat die term als propaganda is gebruikt door Haagse politici... om Marokkaanse Amsterdammers en moslims te discrimineren. Dat zei ze in Nieuwsuur. Het woord pogrom wordt onder meer gebruikt om razzia's tegen joden aan te duiden. De politie heeft inmiddels 45 verdachten in beeld voor het geweld in Amsterdam. Negen mensen zitten vast. In het zuiden van Libanon zijn zeker 11 mensen omgekomen bij een Israëlische raketaanval. Ook zijn bijna 50 mensen gewond geraakt. In het gebied zitten veel Hezbollah-leden. Het is niet duidelijk of de slachtoffers strijders van Hezbollah zijn of burgers. En door een nieuwe staking van personeel bij ProRail rijden er tot 9 uur vanochtend geen treinen in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant. Daarna gaan de treinen weer rijden, maar reizigers moeten de rest van de ochtend ook nog rekening houden met vertraging. De ANWB verwacht ook een extra drukke ochtendspits... omdat meer mensen de auto zullen pakken. Het weer, bijna overal nog buien, maar in de loop van de dag wordt het vaker droog. Alleen in het noorden blijft het regenachtig. Het wordt 5 tot 9 graden.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 Volgens Amerikaanse media heeft president Biden daar groen licht voor gegeven. Als burgemeester Halsema de persconferentie na de rellen in Amsterdam over kon doen... zou ze niet weer het woord pogrom gebruiken... Ze vindt dat die term als propaganda is gebruikt door Haagse politici... om Marokkaanse Amsterdammers en moslims te discrimineren, zei ze in Nieuwsuur. In Amerika is iemand overleden en zijn tientallen mensen ziek geworden... na het eten van wortels die besmet waren met de poepbacterie. De producent heeft alle wortels teruggeroepen. Het weer, bijna overal buien, maar in de loop van de dag vaker droog bij 5 tot 9 graden. people fighting right next door. Her angry words sound clear through the eastern walls. Around midnight, I heard him shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me.